Het Nederlandse hulpvliegtuig dat gisterochtend vertrok naar Haiti... is noodgedwongen uitgeweken naar Curaçao. Het toestel kon niet landen op de luchthaven in Port-au-Prince... omdat het daar te druk was. De 72 hulpverleners en acht speurhonden aan boord van het toestel vertrekken nu in de loop van vandaag naar Haiti. In het rampgebied is een groot gebrek aan voedsel, water en medische zorg. Het Rode Kruis schat dat er 45 tot 50.000 mensen zijn omgekomen. De Telegraaf meldt dat de krant de ontsnapte Turkse crimineel Shaban B. heeft opgespoord. Hij zou in Antalya in Turkije met leden van zijn bende een disco runnen. Shaban B. ontsnapte in september toen hij bijzonder verlof kreeg. Hij zat de gevangenisstraf uit wegens mensenhandel, waarbij hij zeer gewelddadig te werk was gegaan. Het vermoeden was dat B. naar Turkije was gevlucht. Turkije levert geen onderdanen uit aan Nederland. Duizenden mensen met een buitenlandse vader en een Nederlandse moeder kunnen alsnog een Nederlands paspoort aanvragen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Het gaat om mensen die voor 1985 geboren zijn. Tot die tijd konden alleen kinderen met een Nederlandse vader Nederlander worden. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen gebruik zullen maken van de mogelijkheid toch nog Nederlander te worden. In de Amerikaanse staat Louisiana is de zanger en liedjeschrijver Bobby Charles overleden. Een van zijn bekendste nummers is See You Later Alligator. Bill Haley en de Comets hadden er in 1956 een wereldhit mee. De Amerikaan schreef ook de Fats Domino klassieker Walking to New Orleans. Bobby Charles is 71 jaar geworden. Michaela Krajcek heeft ook de tweede kwalificatieronde van de Australian Open overleefd. In Melbourne versloeg ze de 15-jarige Britse Laura Robson in twee sets. Krajcek heeft nu nog één overwinning nodig om mee te mogen doen aan het hoofdtoernooi. Bij de mannen werd Igor Sijsling uitgeschakeld. In de tweede ronde van het kwalificatietoernooi gaf hij tegen de Zuid-Afrikaan Rick de Voest op. Hij stond toen achter met 6-0 en 2-0. Dan het weer, het vrieslicht licht en hier en daar komt licht mist voor. Overdag is er geregeld zon. Bij een matige wind uit oost tot zuidoost wordt het min 1 tot plus 3 graden.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 En eh, de temperaturen zullen liggen tussen de min 5 en de plus 2. Dus vrij koud. Ehm, zou sneeuwduinen het woord van het jaar zijn? Woord van 2010. We gaan snel verder met Michael Bublé. You are nobody until somebody loves you. You're nobody till somebody cares. Now you may be king, you may possess the world and its gold. Gold will never buy a happiness and you're growing old. You know the world is the same. You'll never change. Just as sure as the stars shine above. Well, you are nobody until somebody comes and loves you. So find yourself somebody to love. I said the world, it still is the same. You'll never change. Just as sure as the stars shine. Ja, maar hij is weer van de markt. Hij heeft zojuist eh, eh, laatst in dat hij in Argentinië was een aanzoek gedaan aan zijn vriendin Lucia Luisana Lopilato. Dus helaas. thousand miles from the place I was born. Coltrane, Green Sleeves. En daarvoor hoorde u Amos Lee met Arms of a Woman. We gaan verder met Bill Evans met Autumn Leaves. Nee, Chad Baker met Look for the Silver Lining. Sorry. Look for the silver lining whenever a cloud appears in the blue. Remember somewhere the sun is shining, and so the right thing to do is make it shine for you a heart full of joy and gladness will always banish sadness and strife. So always look for the silver lining and try to find the sunny side of life. of joy and gladness will always banish sadness and strife. So always look for the silver lining and try to find the sunny side of life. Diana Kroll en Toets Tielemans. Aankomende woensdag staat hij in de Heineken Musical uh, eh, met zijn eh, ja, met band en alles. En in het voorprogramma staat Lisa Lewis. Ik heb het natuurlijk over John Mayer. andere helft nog bij Jennifer Anderson liggen, zijn ex natuurlijk. Hij geeft trouwens aan in de bladen dat hij niet meer op zoek gaat naar een, nieuwe liefde. Hij hoopt er zo tegen het lijf te lopen. Ehm, en, daarnet had ik het over Lisa Lewis. Dat is natuurlijk onze eigen Lisa Lewis, die eh, destijds X-Factor gewonnen heeft. Ehm, eh, het nummer Hallelujah zong ze destijds. Daar heeft ze tien weken mee op nummer 1 gestaan. Ehm, nu heeft ze een nieuw nummer. Ik heb het al eerder gedraaid. No Good For Me. En eh, dit is dus de zangeres die in het voorprogramma komt van John Mayer. Every time Nighttime. Lang nummer. We gaan verder met Dizzy Gillespie. I Can't Get Started. says goodbye to another broken-hearted boyfriend. But I will let this slide, cause you're different from all of them. Yeah. could possibly. Big girl still cries. Please, patience with me.